10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het CBR heeft medische informatie van tientallen mensen per ongeluk in onjuiste dossiers gestopt. Die informatie was daardoor via internet zichtbaar voor onbevoegden, bevestigt het CBR naar bericht van het AD. Het gaat onder meer om verwijsbrieven en formulieren van artsen, adressen en burgerservice-nummers. Tot nu toe zijn er 71 meldingen bekend, maar het CBR sluit niet uit dat er meer gedupeerden zijn. De fouten zijn ontstaan door problemen met het digitaliseren van met de hand ingevulde formulieren. De omstreden miljardair Jeffrey Epstein, die zaterdag dood in zijn cel werd gevonden... heeft meerdere gebroken nekwervels. Dat staat volgens de Washington Post in het autopsierapport. De gebroken wervels kunnen het gevolg zijn van een zelfmoordpoging... maar ze komen vaker voor bij verwurgingen, schrijft de krant. Epstein zat in de gevangenis op verdenking van het misbruik van minderjarige meisjes. Na zijn dood doen veel complottheorieën de ronde... waarin invloedrijke Amerikanen worden gekoppeld aan het misbruik van Epstein. Een officiële doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Theatermaker Ivo van Hoven heeft de Johannes Vermeerprijs gewonnen... de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. De Belg van Hoven krijgt de prijs volgens de jury... voor zijn grandioze bijdrage aan de ontwikkeling van het theater. Eerder ontvingen onder andere fotograaf Erwin Olaf... kunstenaar Marlene Dumas en architect Rem Koolhaas de Johannes Vermeerprijs. De prijsuitreiking is op 25 september in de Ridderzaal. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro gekoppeld. In de buurt van Born in Limburg is een eeuwenoude bijzondere munt gevonden. Een schatzoeker ontdekte hem met zijn metaaldetector. De zilveren Skeata-munt is ruim duizend jaar oud. Hij is waarschijnlijk geslagen rond 700 na Christus. Volgens kenners is de munt van een zeldzaam type. Als er skeata munten worden gevonden... is dat meestal aan de kust. In Limburg zijn zulke vondsten zeldzaam. Het weer, eerst wat regen, later opklaringen... maar ook nog een bui met kans op onweer.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 a burning desire And when the guitars play, it really feeds the fire dat waren de Bellamy Brothers met Country Beat. Als je eigen afvraagt waar je naar luistert, dan weet je dat zo langzamerhand wel. Hè? Nashville Country Radio. Twee uur lang zijn we weer bij je met de lekkerste country. Afgewisseld met Amerikanen en Bluegrass. Wat gaan we doen de komende twee uur? Natuurlijk weer het Spotlight album. Twee nummers van het album. Kom al over. Shania Twain is aan de beurt, jawel. En in het tweede uur natuurlijk ook de Nashville Spiegelplaat. We doen weer een greep in onze digitale brievenbus. Kortom, twee uur lang helemaal bomvol. Dus gaan we gauw verder. Met de formatie die bluegrass en southern rock maakt. American Drive en de Willow Creek Dam. In the big pine woods on Willow Creek Mountain. It's where I was raised to be a man. It seems all the good things that's fond in my memories are tied to that old creek land. saw stills alive from the tree. The water is rising on Willow Creek Mountain from the dam that they said it had to be. So down the man that dams up the river. Down the man who drowned the life I've known. Down the world that's so ever changing. For it robbed me of my Willow Creek home. smoke is rolling off an old creek mountain from the ashes that once was my home. They moved Daddy's grave off Willow Creek Mountain to a strange ground that he's never known. When the cold waters cover Willow Creek Mountain, her beauty will fade with the land. The world won't remember Creek Mountain, or the price paid for progress of man. So damn the man that dams up the river. Damn the man who drowned the life I've known. Damn the world that's so ever changing. For it brought me up my Willow Creek. the river. Damn the men who drowned the life I've known. Damn the world that's so ever changing. Ford robbed me of my Willow Creek home. Ford robbed me of my Willow Creek home. Dat waren American Drive en de Willow Creek Dam. Ik zei het net al, we doen weer een greep in onze digitale brievenbus. Want heel veel artiesten hebben weer info at gemaild... met hun nieuwe single of singles die ze inmiddels al uitgebracht hadden... waarvan ze wilden weten of wij die onder de aandacht van jullie wilden brengen. Zoals de volgende ook, uit Ierland komt hij. Zijn naam is Brandon Kelly en dit is Our Crusade. En mocht je zelf natuurlijk weer wat willen sturen... info dat is nog steeds het e-mailadres. En dan is het nu tijd inderdaad for Brendan Kelly. Cast a stone if you're all alone and watch the river flow. Don't waste your time lost in your mind, some things you'll never know. I miss you more than I did before and it's hard for me to say. Love isn't love if it isn't shared. hands in your hands and the pain it cuts too deep. If you wake each day and hide away mistakes you have made.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 En daar is het nu tijd voor geworden. Ze komt uit Boise, Idaho. Haar naam is Eileen Jewel en dit is Bang Bang Bang. but he's a real sharpshooter. I don't believe he's got an arrow and bow. People all think he just couldn't be cute. but I saw him down at the gun show. He appeared to be about two years of age. A really freaky thing to see. He was bragging about his sawed-off six-gauge, hidden right up his tattered sleeve. I asked him if the gun had a sight. How can you hit your mark that way, little Cupid? He just laughed outright. He said, I don't take aim, I just bang, bang, bang. I don't take aim, I just bang, bang, bang. a few hot rounds Right into the sorry crowd No blood, no gore, no one hit the ground They all just fell in love with whoever they happen to be around. It's funny until it happens to you. Be sure you stay well out of his way. Love is careless, random, and cruel. He don't take aim, he just. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. He don't take aim, he just bang, bang, bang. als je denkt dat deze dame alleen maar Americana muziek maakt, dan vergis je je eigen lelijk. Want ze heeft in 2010 zelfs het album Butcher Haller uitgebracht. En dat is een album vol met Loretta Lynn covers. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ga eens eventjes in ons Nashville archief duiken om te kijken of ik die kan vinden. Want dat lijkt me wel heel leuk om daar gewoon een keer een spiegelplaat van te maken. En suggesties voor een spiegelplaat zijn natuurlijk ook altijd welkom. Met Info at Dat is inmiddels ons overbekende e-mailadres. De Pistol Annie's, ja, deze drie dames hebben in 2011 het album Hell on Heels uitgebracht. En van dat album ga ik een liedje draaien dat gaat over een vrouw die haar man verlaat en een tijdelijk onderkomen zoekt, maar die jaren nog steeds niet verhuisd is.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 hold you, baby, and I will de Limburgse country-formatie de Moonlight Riders met Looking at Him. En als je een beetje bekend bent met de Nederlandse country scene, dan weet je dat deze band de voorloper was van Cash on Delivery. En over Nederlandse countrybands gesproken, op zaterdag 28 september van dit jaar zal de eerste editie van het Country Festival Beeg plaats gaan vinden. In Grevenbicht aan de Heuvelse Weg vereist een gezellige muziek- en genietfestival. Eten, drinken, kopen, hebben dingetjes, workshops, drijven jammen, demonstraties met paarden en ponies en vijf topbands op het podium. Onder andere Cedar Springs uit Limburg, Gentle Blue uit Zuid-Limburg, Derek Pack moet ik zeggen uit Duitsland, Violet's Tail uit Limburg en de Country Wings uit Zuid-Holland. Lijkt je dan nou een heel leuk festival? Kijk dan even op de Facebookpagina van Country Festival Beeg voor de verdere informatie. Gaan we verder met Taylor Swift. Dit is Red. Loving him is like driving a new Maserati down in de tijd dat ze nog country muziek maakte. En als ik heel eerlijk ben, had ze dat voor mij ook mogen blijven doen. Uit 2012 was dat alweer Taylor Swift en Red. Americana, daar gaan we nu mee verder. Van het album Starseeds is dit Carrie Powers en Grace and Harmony. 61. yet. You are. geschreven door Henk Cochran en Helen Howard. Farron Young en I Fall to Pieces. En als je nou denkt van, hey, die komen bekend voor. Maar ik ken dit nummer toch ook van een dame? Ja, dit klopt. Dit was origineel van Patsy Cline. Dat was trouwens ook haar eerste nummer 1 hit in Amerika in de Country Charge. We gaan verder met Bluegrass, Grassville en The Lonely Tonight. En daarna is het tijd geworden voor onze digitale brievenbus. by the door. Is it true that you don't love me anymore? How long will it take before I realize your cheating heart will never be? can never love a guy like me. I believed a lie and thought this time that you wouldn't go. You broke my heart and now I'm here so sad and so blue. And tonight you're fine out with your Mr. New. How long will it take before I realize your cheating heart will never be? hebt een eh, e-mail. Dat klopt. Uit Engeland kregen we van Eve Marie Barnwood een e-mail. En die stuurde hem naar info.nesvoradio.nl. Zij vroeg aandacht te besteden aan haar single Don't Be Afraid. En dat doen we ook bij deze. Don't be afraid. voor ons Spotlight album. Marlies de Bie uit Zandvoort stuurde een e-mail naar info.nashforradio.nl en vroeg ons aandacht te besteden aan het album Come On Over van Shania Twain. Dit album zorgde voor eh, de definitieve internationale doorbraak van Shania en op het album staan de volgende hits. You're Still The One From This Moment On, Man, I Feel Like A Woman en That Don't Impress Me Much. Maar Marlies heeft vier hele andere nummers uitgezocht. Die gaat allereerst luisteren naar Rock This Country en daarna Love Gets Me Every Time. Zelf een suggestie, info at is ons e-mailadres. Dit is het Nashville Spotlight Album. I woke up this morning with a buzz rolling round in my brain. I haven't been drinking, but it feels pretty good just the same. It must be contagious, it looks like it's going. world album. God darn, God near that river wearing that Sunday dress. I spent a lot of money on that pretty little thing, so you better not get it wet. But I couldn't help but wanna jump right was uit Canada Victoria Banks en Mama Set Don't.